Het wordt volgens haar pas een probleem als met het geld ook standpunten of gedragsregels meekomen... die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen. Een maatregel kan volgens Kikken het bevriezen of terugstorten van gelden zijn. Bij aanvallen van extremisten in het noorden van Mali zijn donderdag en vrijdag zeker 40 Touaregs om het leven gekomen. Waarschijnlijk waren de daders jihadisten die wraak namen na aanvallen op hun kampen. Onder de doden zijn vooral jonge mannen. Velen van hen waren aanhanger van de Touareg-militie MSA... die opkomt voor de bevolking in het noorden van het land. De MSA strijdt tegen de moslimrebellen in het gebied. Sinds 2012 is het onrustig in Mali. In dat jaar namen Tuaregs juist samen met moslimstrijders grote delen van het land over, onder meer de stad Timbuktu. De Britse regisseur Michael Anderson is overleden. Hij was vooral bekend van oorlogsdrama's en science fiction. In 1956 kreeg zijn film Around the World in 80 Days vijf Oscars, waaronder die voor beste film. Maar de Oscar voor beste regie ging aan zijn neus voorbij. De film met David Niven in de hoofdrol was gebaseerd op het boek van Jules Verne... en was een ongekend spektakelstuk voor die tijd. Zijn film The Dambusters over de geallieerde aanval op een dam in het Roergebied wordt komende maand in een gerestaureerde versie getoond in honderden Britse bioscopen. De aanval is dan 75 jaar geleden.